maar Xi voelt daar weinig voor omdat de situatie daar instabiel van wordt. Toch was Trump opgetogen over zijn bezoek aan China... Omdat, werd, omdat, het werd afgesloten met het ondertekenen van een handelsakkoord... ter waarde van 250 miljard dollar. Inwoners van Limburg en Drenthe pakken het vaakst de auto. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Limburgers en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto als bestuurder of passagier. In Flevoland, Noord- en Zuid-Holland gaan mensen relatief veel met het openbaar vervoer. In het oosten van het land is de elektrische fiets een populair vervoersmiddel. Onder andere de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait in Amsterdam en Utrecht gaan mogelijk opnieuw maximaal stijgen. De belastingen worden bepaald door de WOZ-waarde en die is in de twee steden met meer dan 10% omhoog gegaan. Gemiddeld ligt de stijging in Nederland op 3%. In enkele gemeenten in Groningen en Zuid-Limburg is de WOZ-waarde gedaald. Een Australische man die duizenden liters wijn met opzet liet weglopen... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen. De man, een wijnmaker, sloop twee jaar geleden het terrein van een concurrent op... en draaide de tap van vier wijnvaten open. 14.000 liter Chardonnay en ruim 13.000 liter Shiraz stroomden weg. De kosten werden geschat op 200.000 euro. De wijnmakerij was vroeger van de vader van de man. Hij was na een ruzie uit het familiebedrijf gezet en wilde nu wraak nemen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag vanuit het noordwesten kans op lichte regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...